Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen in Overijssel is een persoon omgekomen, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg bij Badmen richting Apeldoorn is de komende uren afgesloten voor onderzoek. Hamas heeft een tweede groep gegijzelden vrijgelaten. Het gaat om 13 Israëliërs en vier mensen uit Thailand. Ze zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle... en zullen daar ook hun familie ontmoeten. De vrijlating liep eerder vertraging op... omdat Israël zich volgens Hamas niet aan afspraken over de gevechtspauze had gehouden. Er zouden niet genoeg hulpgoederen worden doorgelaten. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van de gegijzelden toch door... In ruil daarvoor zijn 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten in Israël. PSV heeft ook zijn 13e competitiewedstrijd gewonnen. FC Twente werd verslagen met 3-0. Voor PSV scoorden Veerman, Prupper en Bakayoko. Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man... nadat Hilgers met rood van het veld werd gestuurd. Eerder vanavond won Feyenoord de stadsderby tegen Excelsior. Het werd 4-2. Ajax heeft een voorzichtig herstel in de eredivisie ook een vervolg gegeven. De ploeg won met 5-0 van Vitesse en staat in de eredivisie nu op plek 8. Het weer, vannacht wat buien, soms ook met hagel of natte sneeuw.